12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Turkije is een chaotische situatie ontstaan nadat militairen vermoedelijk een koepoging hadden gedaan. Militairen zeggen nu dat ze de macht in handen hebben. Premier Yildirim bestrijdt dat. Hij zegt dat een deel van het leger geprobeerd heeft een staatsgreep te plegen en heeft opgeroepen tot kalmte. Eerder op de avond kwamen er in Istanbul en Ankara veel militairen op de been. Nieuwszender CNN Turk zegt dat er een gijzeling aan de gang is in het militaire hoofdkwartier in Ankara. De zender zegt ook dat president Erdogan in veiligheid is. Het is niet duidelijk waar hij is. Volgens zijn agenda zou hij bij de Europees-Aziatische top in Mongolië zijn, maar of dat zo is is onduidelijk. Hackers hebben mogelijk toegang gekregen tot de persoonsgegevens van duizenden middelbare scholieren. In de centrale database van een aantal digitale leersystemen zat een lek waardoor de hackers er konden inbreken. De database wordt gebruikt door leveranciers van digitale leermiddelen. Inmiddels zou het lek zijn gedicht. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van die hack. De man die de aanslag in Nice heeft gepleegd had vermoedelijk geen banden met terreurgroepen, zegt de Franse justitie. De 31-jarige man van Tunesische afkomst had wel een strafblad, maar was niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Ook heeft geen enkele islamitische terreurorganisatie de aanslag opgeëist. Bij de aanslag werden 84 mensen gedood, onder wie 10 kinderen. Er zijn 52 zwaar gewonden. Ook liggen twee Nederlandse kinderen van 9 en 14 in een Frans ziekenhuis. Op vliegbasis Eindhoven is de Hercules-ramp herdacht. Precies twintig jaar geleden stortte een Belgisch militair transporttoestel... met leden van de fanfare van de landmacht neer op de vliegbasis. 34 inzittenden kwamen om het leven. het stadhuis van Eindhoven is vanmiddag een nieuw monument onthuld... wat op een altijd toegankelijke plaats staat. Het weer, vannacht toenemende bewolking en in het noorden kans op motregen, minimaal rond 13 graden. Overdag weer droog met wolkenvelden, maar ook wat zon.